Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de plannen voor een maximumprijs voor energie een goed idee. In het debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet waren er gisteren nog wel veel vragen over. Vooral omdat de situatie voor iedereen anders is. En ook omdat de Tweede Kamer vindt dat er ook rekening moet worden gehouden met bijvoorbeeld kleine bedrijven. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt premier Rutte. Omdat het heel ingewikkeld is om de mensen het, het energie-intensieve bedrijfsleven te bereiken. En dan praat je over zwembaden, je praat over bakkers, ook andere bedrijven. En daar een specifieke regeling van maken, dat, is, dat vraagt echt uitzoektijd. Maar het ligt dus niet aan het budget? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ook verenigingen, sportclubs en andere maatschappelijke plekken moeten hulp kunnen krijgen. Curaçao heeft het leger om hulp gevraagd... omdat er een grote tropische storm op het eiland afkomt. Er wordt veel regen, onweer en bliksem verwacht. Daardoor kunnen overstromingen ontstaan en wegen onbegaanbaar worden. Het leger heeft voertuigen die daar alsnog doorheen kunnen rijden. Ook op Bonaire en Aruba wordt zware regenval verwacht. In de Amerikaanse staat Illinois zijn 25 mensen opgepakt... omdat ze fraude hebben gepleegd met coronasteun. Een deel van de verdachten zou de steun hebben aangevraagd... terwijl ze al in de gevangenis zaten. Dat deden ze gewoon met de gevangenistelefoon. Ze betaalden er hun borgsom mee, waardoor ze vrijkwamen. Het ging om bedragen van bijna 20.000 euro. En Oranje is bijna zeker van de finales in de Nations League. Je weet wel, die ingewikkelde voetbalcompetitie tussen landen die geen EK of WK is. Gisteren wonnen ze met 2-0 van Polen met onder de lat een nieuwe keeper, Remco Pasveer. nou ja, nieuw, hij doet het al een tijdje, maar speelde nog nooit in het Nederlands elftal. Toch viel het mee met de zenuwen. Nou, gezonde spanning, maar dat heb ik eigenlijk voor elke wedstrijd wel. Heb je debuut gemaakt, is toch leuk? Je hebt een haasje gekregen, hoe ging dat? Wie, wie houdt er dan een praatje? Eh, de, grote baas natuurlijk en uh, nee, was leuk. Eh, nou ja, op deze leeftijd nou, is dat wel natuurlijk extra. Smaakt het naar meer? Ja, natuurlijk. het <laughs> zou gek zijn als het niet zo is. Pasveer is met zijn 38 jaar de op één na oudste oranje debutant ooit. Voor Teun Koopmeiners en Memphis Depay eindigde de wedstrijd minder. Zij vielen geblesseerd uit. En het weer nog. In het oosten begint de dag met een zonnetje... maar daarna trekt het overal dicht. En vooral in de middag zijn er ook buien. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan intussen op de meeste wegen weer prima doorrijden. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de A9 nog niet van Amstelveen naar Alkmaar.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 de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet kan verder met de invoering van een prijsplafond voor energie... maar moet er wel voor zorgen dat die maatregel voor iedereen eerlijk is... wil de Tweede Kamer. Rusland houdt vanaf vandaag in vier bezette regio's in Oekraïne... referenda over aansluiting bij Rusland. De uitkomst staat op voorhand vast... zodat Rusland de gebieden kan annexeren. In IJsland zijn vier mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen. Ze zouden plannen hebben gehad voor aanslagen op onder meer het parlement en de politie.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 Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is ben Wat haal je in je hoofd?